Ze hebben volgens het OM geschoten, maar wat hun rol precies was is nog onduidelijk. Een 19-jarige man kwam bij de rellen door een politiekogel om het leven. Justitie zegt dat de agenten de status van verdachten hebben gekregen om hun eigen rechten veilig te stellen. De Nederlandse politiebond noemt dat wrang, mede omdat hooligans die zich als beesten hebben gedragen nog vrij rondlopen. DSB verdient veel geld door mensen bij hun lening overbodige en te dure koopsompolussen aan te smeren. Dat vertelden drie ex-werknemers gisteren anoniem in Nova. Op de koopsompolussen, die verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid of overlijden, maakt DSB enorme winsten. Werknemers die in gewetensnood kwamen kregen te horen voor jou tien anderen. DSB wil niet op de beschuldigingen reageren. Op de Filipijnen is het dodental door de overstromingen gestegen tot 240. Zaterdag trok de tropische storm Ketsana over de Filipijnen. In combinatie met hevige regen zijn grote stukken land onder water komen te staan. In de hoofdstad Manila is in 12 uur 40 centimeter regen gevallen. Honderdduizenden mensen zijn dakloos geworden. Het wordt voor eigenaren van monumenten makkelijker om hun pand op te knappen of te verbouwen. Minister Plasterk wil af van het beeld dat er zonder vergunning nog geen spijker in de muur mag worden geslagen. Voor een aantal ingrepen hoeft helemaal geen toestemming meer te worden gevraagd. Voor anderen worden de regels eenvoudiger. Nu duurt de procedure voor het verlenen van een vergunning vaak een half jaar. Dat gaat terug naar acht weken. Philips roept ruim 5000 defibrillatoren terug. Bij interne testen is aan het licht gekomen dat een geheugenchip niet goed werkt. Het gaat om professionele apparaten die door bijvoorbeeld medewerkers en brandweerlieden worden gebruikt als iemand een hartstilstand heeft. Er zijn geen berichten dat de apparatuur in de praktijk heeft gefaald. Het weer wolkenvelden, vooral in het noorden en oosten kans op lichte regen, in het zuiden en westen ook zon.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 In his arms she fell as a hair voices life. Texas oh summer days among the fields of barley. See the children run as the sun goes down among the fields of gold. You'll remember me when the west wind moves upon the fields of barley.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 All you can, all you can, you gotta take. ZFM.